De hoteleigenaar skiede met Friso buiten de piste toen de prins onder een lawine kwam. De man bleef ongedeerd en belde de hulpdiensten. Volgens de politie is zo'n verhoor gebruikelijk na een gebeurtenis als afgelopen vrijdag. In Afghanistan zijn 41 kinderen gered die door terroristen naar Pakistan werden gesmokkeld. De kinderen zouden worden getraind om zelfmoordterrorist te worden. De ouders zou zijn verteld dat ze cursussen zouden krijgen. De kinderen van 6 tot 11 jaar zijn nu weer terug bij hun ouders. Vier verdachten zijn opgepakt. In Afghanistan zijn twee Albanese militairen omgekomen.